Tien van de 15 landen in de raad stemden voor een vliegverbod. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Verschillende landen, waaronder Frankrijk, vinden dat er nu binnen enkele uren moet worden ingegrepen. Na een dag van hevige gevechten staan Gaddafi-getrouwe troepen inmiddels voor de poorten van het opstandelingenbolwerk Benghazi. Daar werd met gejuich gereageerd op het aannemen van de resolutie door de VN-veiligheidsraad. Japanse technici hebben een noodstroomkabel gelegd naar reactor 2 van de kerncentrale in Fukushima. Die is nodig om de waterpompen voor het koelsysteem weer op gang te krijgen. Wanneer de pompen kunnen worden aangezet is nog niet bekend. Volgens het internationaal atoomagentschap is de situatie bij de centrale zorgelijk, maar redelijk stabiel. Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak... zal niet meewerken aan psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vandaag bij de proforma-zitting in de rechtbank van Amsterdam. Als M niet in het centrum wordt onderzocht is de kans kleiner dat hij TBS opgelegd krijgt. De veiling van spullen van koningin Juliana heeft meer dan 5 miljoen euro opgebracht. Dat is veel meer dan de 1,5 miljoen die werd verwacht. Topstukken waren onder meer een servies, karaffen van kristal en een grote tafelklok. In totaal kwamen 10.000 bezoekers op de veiling af. PSV en FC Twente hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. PSV won in Schotland met 1-0 van Glasgow Rangers. Twente verloor met 2-0 bij Zenit Sint-Petersburg, maar won eerder in Enschede met 3-0. Ajax is wel uitgeschakeld. De Amsterdammers verloren met 3-0 van Spartak Moskou. Vorige week verloor Ajax thuis met 1-0.